Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Roon bij Rotterdam is een parachutist omgekomen. Wat er eh, precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De parachutist werd aan het eind van de ochtend gevonden net buiten het dorp. Hulpdiensten proberen het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder resultaat. De politie gaat uit van een ongeval. De parachute van het slachtoffer was open. Wereldwijd is met afschuw gereageerd op de mislukte aanslag tijdens het Correspondence Dinner in Washington. Een schutter probeerde vannacht de zaal met politici en journalisten binnen te komen. Agenten konden hem overmeesteren voordat dat lukte. De verdachte de Franse president Macron zegt dat hij zijn steun aanbiedt aan president Trump... en premier Starmer van het Verenigd Koninkrijk zegt dat hij de aanval veroordeelt. Premier Rob Jette noemt het een schokkende gebeurtenis. Hij zegt dat in een democratie geweld nooit de oplossing is. Sinds gisteren zijn in Libanon zeven mensen omgekomen door Israëlische aanvallen, zegt de Libanese regering. 24 anderen raakten gewond. De Terreurgroep Hezbollah zegt dat het vanochtend meerdere Israëlische militairen heeft gedood. Ondertussen heeft Israël een evacuatiebevel afgegeven voor zeven Libanese steden. Gisteren had premier Netanyahu al zware aanvallen aangekondigd. Een historisch record op de marathon in Londen. Daar is voor het eerst een loper geëindigd onder de twee uur. De Keniaan Sebastian Sawe liep de marathon in 1 uur 59 minuten en 25 seconden... en was daarmee bijna een minuut sneller dan het vorige wereldrecord... dat drie jaar geleden werd gelopen in Chicago. Het weer, droog en zonnig. Het wordt 12 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Koningsnacht verloopt droog, maar fris bij 2 tot 8 graden. En Koningsdag, een mix van zon en wolken, bij 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N201 uit Horen-Hilversum is een ongeluk gebeurd.